Vier mensen moesten per ambulance naar het ziekenhuis in Maastricht. De met betonplaten beladen vrachtwagen met oplegger bleef steken op een overgang bij Houten. De chauffeur sprong uit de cabine en waarschuwde de machinist met handgebaren. Die remde wel, maar kon een botsing niet voorkomen. Door de botsing zijn betonplaten op en naast het spoor beland en is de bovenleiding vernield. Hoofdcommissaris Van Baal, bestuursvoorzitter van de politieacademie, verhuist zo snel mogelijk naar Apeldoorn. Van Baal wil dat er een eind komt aan de berichten over zijn woon-werkverkeer. Van Baal woonde de afgelopen twee jaar in Alphen aan den Rijn en werd met een privéchauffeur heen en weer naar Apeldoorn gereden. Die chauffeur woonde zelf in Drachten. Van Baal zegt dat hij snapt dat daar in de media commotie over is ontstaan en hij wil dat daar zo snel mogelijk een eind aan komt. In Bagdad zijn bij een serie aanslagen met autobommen ruim 100 mensen om het leven gekomen. Er zijn ook bijna 200 gewonden. De zware explosies volgden kort op elkaar, onder meer in de buurt van het ministerie van Olie en de politieacademie. Ook een markt zou getroffen zijn. Wie er verantwoordelijk is voor de nieuwe golf van geweld is nog niet duidelijk. De afgelopen weken was het relatief rustig in Bagdad. Schaatster Claudia Perstein mag toch starten bij de wereldbekerwedstrijden in Salt Lake City. De Duitse is voor twee jaar geschorst door de internationale schaatsbond ISU wegens afwijkende bloedwaarden. De vijfvoudig Olympisch kampioene vecht dat besluit aan. Een Zwitserse burgerrechter heeft nu bepaald dat ze toch mag starten in Salt Lake. Perstein hoopt zich bij die wereldbekerwedstrijden alsnog te kwalificeren voor de Olympische Spelen. En ze wil vervolgens via de rechter deelname aan Vancouver afdwingen. Het weer bewolkt en van tijd tot tijd wat regen of motregen. Vanmiddag droger, in het westen en zuiden wat zon en het wordt ongeveer 9 graden. Morgen verandert er weinig.